Annemarie Rozing met het NOS Journaal. Door problemen met digitale portofoons bij de brandweer kunnen levensgevaarlijke situaties ontstaan. Dat schrijven de vakorganisaties voor de brandweersector in een brief aan de arbeidsinspectie. De brandweer maakt sinds 2004 gebruik van de zogeheten C2000-portofoons. Al jaren zeggen brandweerlieden dat het systeem vaak niet goed functioneert... en een aantal korpsen is weer teruggevallen op analoge portofoons. In mei van dit jaar werd in een onderzoek in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken bevestigd dat de, digitale portofoons soms dienst weigeren. Het vinden van een oplossing voor het probleem zou nog enkele jaren kunnen duren. De vakorganisaties vinden dat onacceptabel. Ze doen nu een beroep op de arbeidsinspectie om zo het ministerie te dwingen tot maatregelen. In het centrum van Amsterdam is gisteravond een jongen van 16 doodgeschoten. Hij werd meerdere malen geraakt en overleed in het ziekenhuis. De schutter is voortvluchtig. De aanleiding voor de schietpartij is niet duidelijk. Het slachtoffer uit Amsterdam is een bekende van de politie. Hij had in het verleden verschillende misdrijven gepleegd. De politie wil niet zeggen wat voor misdrijven. De Israëlische premier Netanyahu en de Palestijnse president Abbas hebben afgesproken dat ze elke twee weken bij elkaar komen om te praten over vrede. De beide leiders spraken in Washington voor het eerst in twintig maanden weer met elkaar. Netanyahu zei dat beide partijen pijnlijke concessies zullen moeten doen. Abbas riep Israël op te stoppen met bouwen in de nederzettingen. De eerstvolgende ontmoeting tussen de twee is op 14 september. In een voormalige palingrokerij in Harderwijk heeft vannacht brand gewoed. Niemand raakte gewond. Wel werden tien woningen ontruimd vanwege de rook. De brand begon rond half vier. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar vanwege de rookoverlast moest een aantal mensen toch worden geëvacueerd. De oude palingrokerij is compleet verwoest.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 places I've never